NOS Nieuws van 5 uur. De Palestijn had geprobeerd een aanslag te plegen en lag zwaar gewond op straat in Hebron. De militair schoot hem toen door zijn hoofd. Hij kreeg daarvoor begin dit jaar anderhalf jaar cel. Dat vonnis leidde tot hevige discussies in Israël. Veel mensen zijn bang dat militairen voortaan zullen aarzelen om op terroristen te schieten. Maar het militaire gerechtshof heeft de straf in hoger beroep bevestigd. Volgens het hof was het doodschieten van de gewonde Palestijn een immorele daad. De broer van prinses Diana probeert de uitzending van een documentaire over zijn zus tegen te houden. Volgens hem zou de uitzending schokkend kunnen zijn voor Diana's zoons, de prinsen William en Harry. Diana overleed in 1997 bij een auto-ongeluk. Ze was de ex-vrouw van prins Charles. In de documentaire vertelt ze over haar huwelijksproblemen... en over de buitenechtelijke affaire van prins Charles. Diana noemt haar huwelijksdag de slechtste dag van haar leven... en vertelt over haar liefde voor een andere man. Haar broer Charles Spencer heeft de Britse zender Channel 4 gevraagd de documentaire volgend weekend niet uit te zenden. Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Hongarije gewonnen. Max Verstappen werd vijfde, ondanks een tijdstraf van 10 seconden. Die kreeg hij omdat hij zijn Red Bull-teamgenoot Ricciardo... in de eerste ronde van de baan had gereden, waardoor hij uitviel. Ricciardo was er woedend over en noemde Verstappen een amateur.